Volgens hem kan het lang duren voordat omstandigheden weer zo gunstig zijn. Premier Netanyahu en president Abbas beginnen vandaag in Washington gesprekken die moeten leiden tot een vredesakkoord. Netanyahu noemde Abbas in Washington zijn vredespartner en voegde eraan toe dat wat hem betreft de recente aanvallen op Israëliërs geen blokkade vormen voor de onderhandelingen. President Abbas riep Israël op te stoppen met het bouwen van nederzettingen op de Westoever en zei dat het tijd gekomen is om een einde te maken aan de Israëlische bezetting van Palestijns gebied. In Geleen zijn nog twee babylijkjes gevonden. Ze lagen in de tuin van de 41-jarige vrouw die gisteren is aangehouden in verband met de dood van haar pasgeboren baby. Het kindje dat door geweld om het leven was gekomen lag in de schuur. De vrouw is vermoord ten laste gelegd. Het OM onderzoekt wanneer de drie kinderen zijn overleden en of er een biologische band is tussen de baby's. Het is de tweede keer in vier weken dat een vrouw wordt opgepakt in verband met de dood van haar baby's. Begin augustus werden in Friesland op de zolder van een huis in Nijbeets vier babylijkjes gevonden. In New York heeft een man een sprong overleefd vanaf een flatgebouw van 39 verdiepingen. De man van 22 wilde zelfmoord plegen. Op Facebook had hij geschreven dat hij het leven haatte. Bij zijn sprong vanaf een hoogte van 122 meter bereikte hij een snelheid van 200 km per uur. Zijn val werd gebroken door een geparkeerde auto. De man brak onder meer zijn benen. Volgens de politie in New York is hij er slecht aan toe.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 Can you find release? And will you ever change? Will you ever write your masterpiece? Are you still in school? Living up to expectations, James? Everybody knows how hard you try. Hey, oh, look at what a job you've done, carrying the weight of family pride. James, you've been well behaved, you've been working hard, but will you always stay? someone else's dream of who you are. Do what's good for you, but you're not good for anybody. Just Everything was so well organized. Hey, hey, oh, ah, now everything is so secure, and everybody else is satisfied.